ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige middelen tegen kanker worden vanaf vandaag niet meer vergoed door zorgverzekeraars. De medicijnen zijn opnieuw onderzocht. Volgens de toezichthouder is daar uitgekomen dat het spul nauwelijks iets doet voor de patiënten. Artsen zijn kritisch. Zij zeggen dat het onderzoek rammelt, vertelt verslaggever Sander Zoerhaken. En dat betekent, volgens dus de medisch oncologen... dat er inderdaad geen bewijs is dat een behandeling effectief is. Maar het is ook lastig om te bewijzen dat de behandeling niet effectief is. Dus je kan eigenlijk beide kanten op. Het is voor het eerst dat een middel uit het basispakket wordt gehaald... nadat het opnieuw is getest. Opnieuw raketten over en weer tussen Israël en Iran. Over schade en slachtoffers is aan beide kanten nog niks bekend. Israël zegt dat Iran twee ladingen heeft afgevuurd. Er zijn explosies gehoord, maar we weten niet of die op de grond waren of van de luchtafweer. Ook in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn vannacht knallen gehoord. En met alle discussies over defensiegeld van de laatste tijd... is het CBS gaan puzzelen op een interessante vraag. Hoeveel geven we eigenlijk uit per persoon? In Nederland was dat vorig jaar 1105 euro. Daarmee staan we op plek 7 van de 32 NAVO-landen net onder het gemiddelde. Op nummer 1 staat Amerika met dik 2600 euro per persoon. Op de NAVO-top in Den Haag gaan landen volgende week waarschijnlijk afspreken... dat de defensieuitgaven omhoog gaan. En het lijkt erop dat een dierenmoordenaar opnieuw heeft toegeslagen in een bos in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam. De afgelopen tijd werden daar opvallend veel dode beesten gevonden. Sommige waren onthoofd, andere ingegraven of opgehangen aan een boom. Deze mensen bij Hart van Nederland vinden er wat van. Heel erg. Ja, er was vanmorgen een vrouw hier, die heeft een, uh, hoe zo'n beest? Een, uh, grote, zo grote zwarte vogel. Eh, die hebben ze doodgevonden. Ik vind het verschrikkelijk. Er is hier eh, bij het strand een eh, dode poes, geloof ik, aangetroffen die ingegraven was. Ja, het moet gewoon een, een ziek persoon zijn die dat doet. Die groene papegaaibeesten. En ganzen. Sorry, dan spoor je niet in mijn ogen. Afgelopen weekend was het weer raak. Er zouden vier dode ganzen zijn gevonden. De teller staat daarmee al op 19. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om een menselijke dader.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 Carry it up in your hand. The ground the leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again.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 Vanaf vandaag worden bepaalde medicijnen voor borstkanker of eierstokkanker niet meer vergoed. De toezichthouder zegt dat de kankerremmers de levensduur niet of nauwelijks verlengen... en daarom deels verdwijnen uit het basispakket. De top van de NSC heeft nagedacht en gesproken over het opheffen van de partij, zei de nieuwe lijsttrekker Eddy van Heijem. Maar volgens hem is er nog steeds veel motivatie bij NSC om een verschil te maken. In Hengelo is gisteravond een auto tegen een touringcar gebotst. Daarbij zijn de vier mensen die in de auto zaten gewond geraakt. Getuigen melden aan RTV Oost dat de auto dwars door de touringcar reed. Of er toen passagiers in zaten is nog onbekend. Het weer op een paar stapelwolken na een zonnige dag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. ZFM. ZFM. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you.